Als het lagerhuis daarmee instemt gaat premier mee naar Brussel om dat te bespreken. Gisteravond werd de herziene brexit-deal van May afgewezen. 242 parlementariërs stemden voor, 391 tegen. In het Europees Parlement is vandaag een debat over de nieuwe situatie rond de brexit. De boetes voor woonfraude gaan flink omhoog, meldt de Telegraaf. Minister Ollongren komt volgens de krant deze week met een voorstel... om de maximale boete voor woonfraude te verhogen naar 83.000 euro. Nu is dat ruim 20.000 euro. Maar volgens de minister schrikt dat niet genoeg af. Ook mensen bij wie nu pas Q-koorts wordt vastgesteld... kunnen aanspraak maken op een vergoeding. Dat zei minister Bruins in een Kamerdebat. Voorwaarde is wel dat ze de ziekte hebben opgelopen tijdens de uitbraak tussen 2007 en 2011. Slachtoffers van de Q-koortsuitbraak die zich voor 1 februari hadden gemeld... kregen een bedrag tot 15.000 euro. Een meerderheid in de Tweede Kamer wilde dat die vergoeding ook zou gelden... voor mensen bij wie de ziekte nu pas wordt ontdekt. En daar is de minister het mee eens. Steeds meer landen houden de omstreden Boeing 737 MAX aan de grond... na twee crashes binnen een half jaar. Na onder meer de EU, China en India... hebben ook de Verenigde Arabische Emiraten en Nieuw-Zeeland besloten... het vliegtuig voorlopig te weren. In de VS wordt er nog wel mee gevlogen. De topman van Boeing zegt dat er niet genoeg reden is... om de toestellen aan de grond te houden. Het weer nog, vooral vanmiddag felle buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Verder veel wind en het wordt 7 tot 9 graden. Morgen buien, ook wat zon en dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn wat problemen bij Hoofddorp, want op de A4 ligt hout op de weg vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en knooppunt Burgerveen heb je daardoor een kwartier vertraging. Het wordt nu opgeruimd, de rechterrijstrook is daarom nog dicht. En dat veroorzaakt ook een kwartier oponthoud op de A5 richting Hoofddorp... tussen de knooppunten Raasdorp en De Hoek. Wat verder opvalt is een ongeluk op de A27 van Almere naar Utrecht.